Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een vrachtwagen ontdekt met 53 mensen in de laadruimte. De vrachtwagen was op weg naar Duitsland. De politie denkt dat er sprake is van mensensmokkel. Er zaten ook kinderen verstopt in de laadruimte. Vier mensen zijn opgepakt. En drie van hen komen uit Turkije, net als de meeste mensen die gesmokkeld werden. Gisteren werden bij Salzburg twee vermoedelijke mensensmokkelaars aangehouden. Zij hadden elf mensen in hun bestelbus, vermoedelijk ook uit Turkije. In het Afghaanse nationale park Bandai Amir zijn geen vrouwen meer welkom. De Taliban heeft het populaire natuurgebied voor hen afgesloten... omdat ze zich niet aan de kledingregels hebben gehouden. Zo zouden ze een hoofddoek verkeerd of helemaal niet dragen. De Afghaanse minister van Deugd noemt het voor vrouwen ook niet nodig... om bezienswaardigheden te bezoeken. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... is het verbod totaal respectloos naar de vrouwen van Afghanistan. In Lier in België is een wandelaar gereanimeerd na een aanval door hoornaars. De man is naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht en opgenomen op de intensive care. Vijf andere wandelaars die werden gestoken zijn in een ziekenhuis in de buurt opgenomen. De hoornaars vielen aan tijdens een georganiseerde wandeltocht. De omgeving in het Belgische wandelgebied is afgesloten tot het nest is verwijderd. En Max Verstappen heeft de Grand Prix in Zandvoort op zijn naam geschreven. Het was zijn derde overwinning in Zandvoort en de negende achterinvolgende winst van dit seizoen. En daarmee evenaart Verstappen het record van Sebastian Vettel. Vanwege hevige regenval werd de race in Zandvoort acht ronden voor het einde onderbroken. Maar na de hervatting gaf Verstappen zijn koppositie niet meer uit handen.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 Welkom terug bij Pixel Radio Show 1556. Hier op je eigen lokale omroep, radio. Ja, het is radio natuurlijk. Parallel Relax. Dat is een groep mensen die hebben zichzelf zo genoemd. En zij hebben een album gemaakt, Slow of Low. Ja, ja. Daarna komt eh, James Michael Stevens. En hij maakte een nieuw album, A Place Beyond. En daarmee is eh, het compleet. Hebben we alle vier nieuwe werkjes eh, gehad. David Darling die volgt op de derde plaats met eh, zijn String Religion. Is eens even kijken, track 5. Daar hebben we Sherry Finzer weer. We hadden het in het vorige uur ook over haar. En op track 11, James Asher en Arthur Hull met The Best Of. En, ehm, dan hebben we nog een, nummer van James Asher, Velvet Space. Ja, en we sluiten af met City of Dawn. Van, van het album, een track van het album Albade. peacefulradio.info. Daar vind je alles terug. En je kan het ehm, muziek ook nog terugluisteren zonder gesproken woord. Ik wens je heel veel luisterplezier. peacefulradio.info. This is Ben Carroll, and you are about to listen to a song off of my album Multi Dimensional Voice, right here on Peaceful Radio. listening to Peaceful kungabazali bam njalo iqeqeshile namhlanje kungabazali bam leyo inhlanhla leyo inhlanhla dansa leyo inhlanhla mina ngifundile namhlanje nakungabazali bami njalo ngiqeqeshile namhlanje kungabazali bami hlonipho yihlolonyo bantwana lalelani abazali benu lalelani ngoba lokho kulungile lalelani abazali benu hlonipho yihlo lonyoko bantwana lalelani abazali benu lalelani ngoba lokho kulungile lalelani abazali benu hlonipho lalela lo ngumlayo wesithembiso wokuqala lalelani abazali benu Nkosi ngiyathandaza Nkosi ngiyakhuleka ngiyacela kuwe ngiphingelele abazali bami Nkosi ngiyathandaza Nkosi ngiyakhuleka babusise babusise abazali abazali bami babusise bamkhulise abazali bangenza umuntu ebantu babusise bamfundise abazali bami abazali bami babusise bamkhulise abazali bami izitha zifuqela phansi babusise baphakamisa abazali bami abazali bami babusise bamkhulise abazali bami bangenza umuntu bami babusise bamfundise abazali abazali bami babusise bangikhulise abazali bami zimfuqela phansi babusise bangiphakamise abazali babusisa babusise abazali bami babusise abazali bami babusise abazali bami Amusi se Abazali Abazali sisa Amusi se Musisa Abazali Amusi se Abazali Abazali Amusi se Abazali Bamusi se Abazali Lo ngunayo westhembiso wokuqala lalelani was silence.